Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opruimingsdienst heeft vannacht niets verdachts gevonden bij IKEA in Zon. Gisteravond was er een explosie in een prullenbak. En ook bij IKEA-winkels in Gent in België en Lille in Noord-Frankrijk waren kleine explosies. De IKEA-vestiging bij Eindhoven is vannacht tot drie uur doorzocht. Of de winkel vanochtend open gaat is nog niet duidelijk. IKEA wil eerst zeker weten dat de veiligheid van de klanten en het personeel gegarandeerd is. Gisteravond werd de vestiging na de explosie ontruimd. IKEA zegt dat er niet was gedreigd of gewaarschuwd. In het verleden is IKEA wel bedreigd. In Nederland hebben enkele mensen een darminfectie gekregen na een bezoek aan Duitsland. Drie mensen hebben daarnaast last van nierfalen, meldt het RIVM. Mogelijk is dat het gevolg van de EHEC-bacterie, die in Duitsland al aan 14 mensen het leven heeft gekost. In een van de drie gevallen is het zeker dat de nierproblemen worden veroorzaakt door de EHEC-bacterie. De twee andere gevallen worden nog onderzocht. In Duitsland zijn meer dan 1400 mensen ziek, van wie 350 ernstig. De autoriteiten vrezen dat dat aantal nog toeneemt. De bron van de besmetting is nog altijd niet vastgesteld. Vermoed wordt dat de bacterie op komkommers uit Spanje zit, maar zeker is dat niet. In de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven heeft een uitslaande brand gewoed. De brand brak vannacht uit in een huis in een boomblok. De brandweer rukte met groot materieel uit om te voorkomen dat het vuur oversloeg. Er zijn geen gewonden gevallen. Het pand waar de brand was stond leeg. Het weer overdag bewolkt en regenachtig, vooral in het oosten. In het westen klaart het in de middag op. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt een graad of 15.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 still recall heavy hearted van Zandvoort, op 106.9 CFFM I guess beside me Got your lipstick mark still on your was not to be. In the twist of separation, you accept. good. www.zfmzandvoort.nl 就。 hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It is stay You know how the time flies Only yesterday was the time of our lives We were born and raised in a summer haze Bound by surprise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 baby. Come, come, come on in.